uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een ontploffing in een huis in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt. De explosie was tegen half drie in de wijk Spangen. Het is niet iets het huis in is gegooid of dat de explosie binnen ontstond. Uit voorzorg zijn omliggende woning ontruimd. Elders in de wijk werd rond dezelfde tijd een woning beschoten. Niemand raakte gewond. De ontploffing was ook om de hoek bij de plek waar gisternacht een zwaar explosief door de ruit van een bedrijfspand werd gegooid. De politie onderzoekt of de drie incidenten met elkaar verband houden. De Britse prins Andrew legt volgende maand onder Ede een verklaring af in de misbruikzaak tegen hem. Hij zal volgens de BBC in Londen worden ondervraagd... en worden geconfronteerd met een aantal verklaringen. De Amerikaanse Virginia Jeffrey klaagt de prins in de VS aan. Hij zou haar hebben misbruikt toen ze 17 was... in de tijd dat ze naar eigen zeggen door Jeffrey Epstein als seksslaaf werd misbruikt. Vanwege de misbruikzaak heeft prins Andrew een deel van zijn titels moeten inleveren. De politie in Zeeland is gisteravond uitgerukt naar het station van Arnhemuiden. Daar stond een trein stil waarin vernielingen waren aangericht, mogelijk door een groep jongeren uit Goes. De gegevens van de treinreizigers werden genoteerd waarna de trein kon verder rijden. Niemand is aangehouden. Bij vermoedelijk bendegeweld zijn in Centraal Mexico 16 doden gevallen. In een stad werden 10 lijken gewikkeld in doeken gevonden op straat. De lichamen van de zes andere slachtoffers hingen in een loods in een plaats 50 kilometer verderop. Het weer. Vandaag lange tijd veel regen. Daarbij waait het vrij krachtig tot hard. Aan zee kunnen er zware windstoten zijn. De temperatuur ligt rond de 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam... tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10. Er is op de A10 een ongeluk gebeurd en daar heb je vooral last van op de A5. De vertragen lopen tot ruim een half uur.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 They're just waiting for a change. They're just waiting for. choose back of a cab And you're still on my mind Yeah, you're still on my mind Oh my God Never felt so good in my life Oh my Feel like it's the 4th of July Under the moonlight On the rooftop in the night In the night And now it seems like I got it all But I'm just someone lost in New York even though it's a quarter to four I want more, I want more of the bridge. Oh my, all alone it is what it is. I'm up your soul, I don't know who you are with, who you are with. And now it seems like I got it all, but I'm just someone lost in New York. Even though it's a quarter to four, I want more. maakt het mij niet uit waar ik beland Santo Domingo of Pizza. Ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijf Dus baby zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijn ik voor een tijd Heb schijt aan je vriendinnen, dus baby kom nu naar mij Nee, ik laat je niet meer gaan Eén ding wat ik wil van jou, is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw Als ik even naar je kijk, word het zo benauwd Dus één hey, mevrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou, is dat baby, waren het die nachten. Jij bent speciaal, maar dat kon ik al verwachten. Jij bent van mij, van mij, van mij. Ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor lijstjes, dus baby. Zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond vijf. Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijn ik voor een tijd. laat je niet meer gaan. Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, word het zo benauwd. Dus één mijn vrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent Wat doe je nou? Het is die rapper met die Spaanse flow. Ik chillen met een VIP, ben met Spaanse host. Mijn naam is groot, geloof me, ik was daar gebroken. Als ik spit, komen rappertjes in adem, En dat weet je, niemand die het doet als de mokro en zijn neven. Zeggen niet meer kijk in die mokro flavor. Alles gaat goed, ik ben niet ontevreden. Als jij slim, maar moet dom gaan spelen. Het is de dag dat ik je zag in Amsterdam. Lief voorbij een dag meteen van zij is bang. Met jou maakt het mij niet uit waar ik beland. Santo Domingo ik laat je niet meer gaan, ik blijf met je nu voor Dus baby zeg en roep mijn naam en ik kom bij je rond Maar als je mij vandaag verlaat, dan verdwijn ik voor een tijd. Heb strijd aan je vriendinnen, dus baby kom nu naar mij. Nee, ik laat je niet meer gaan. Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. Als ik even naar je kijk, word het zo benauwd. Dus één mijn vrouw, wat doe je nou? Eén ding wat ik wil van jou is dat je bent waar ik ben en je wordt mijn vrouw. zo benauwd. Dus één mevrouw, wat doe je nou? I was dreaming of the past And my heart ZFM.